Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de toekomst kunnen meer vluchtelingendeals worden gesloten, zoals met Turkije. Daar zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het over eens geworden. De vorige formatiepoging met GroenLinks liep daarop vast. Afgesproken is dat Rutte namens Nederland mag pleiten voor meer deals met landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Die deal moet dan volgens de partijen wel voldoen aan internationale verdragen. Eerder vandaag werden de vier partijen het ook eens over een nieuwe bed, bad en broodregeling. Er komen acht opvangcentra waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. Als Frankrijk trots mag zijn op Napoleon en de Britten op Churchill... dan hebben de Duitsers het recht om trots te zijn op de Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft lijsttrekker Alexander Gauland van Alternatieven voor Duitsland gezegd. Hij wijst erop dat de Duitsers vanaf van nu het natieverleden niet verweten kan worden. Gauland vertegenwoordigt het conservatieve deel van de partij. Er loopt tegen hem al een strafrechtelijk onderzoek wegens opruiing. Het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij een dubbele bomaanslag in het zuiden van Irak is opgelopen tot 60. Zeker 100 mensen zijn gewond geraakt. De aanvallers kwamen met een gestolen legervoertuig en in uniform naar een controlepost op de snelweg en een wegrestaurant. Daar openden ze het vuur op de aanwezigen. Vooral Sjiïtische pelgrims en politiemensen. Vervolgens bliezen ze zich op. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. De aanval vond plaats in een gebied waar het normaal relatief rustig is. Bert van Marwijk gaat niet mee met Saoedi-Arabië naar het WK voetbal volgend jaar. Hij is opgestapt als bondscoach nadat de bond een deel van zijn staf had ontslagen. Ook zag hij het niet zitten om permanent naar het land te verhuizen, zoals de bond van hem eiste.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 En ehm, ja, die tweede uur begint, beginnen we ook weer met een nieuwe cd. Sign of Us. Eh, alleen ik kan de naam van de artiest niet eh, uitspreken. Ehm, denk jij het wel te kunnen weten? Nou, eh, laat me dat dan even weten. Je kunt de naam vinden op Peaceful Radio Show 1246 op de website peacefulradio.info. Ik wens je veel luisterplezier.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 自己。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 I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio.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 Thank you.